Marjette Krol met het NOS Journaal. Bij een stammenstrijd in Libië zijn zeker drie mensen gedood en acht mensen gewond geraakt. De slachtoffers vielen toen een ruzie tussen twee families in het noorden van het land uit de hand liep. Daarbij werden zware wapens gebruikt, onder meer luchtafweer geschud. Dat circuleert nog in het gebied uit de periode dat er werd gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van Muammar Gaddafi. Sinds de val van Gaddafi is er veel geweld tussen zwaar bewapende rivaliserende groepen in Libië. Het is de bedoeling dat iedereen zijn wapens inlevert, maar het congres dat deze maand de macht overnam van de Nationale Overgangsraad heeft nog niet gezegd wanneer dat precies moet gebeuren. Pieter van Vollenhoven vindt dat longarts Postmus van het VU Medisch Centrum lof verdient en niet moet worden ontslagen. Als voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie zei hij op Radio 1 als de patiëntveiligheid in het geding is, dan ben ik blij dat deze man de moed heeft om dat te melden. Postmus lichtte in juli de Raad van Toezicht van het VUMC en de inspectie in over aanhoudende ruzies op de afdeling longchirurgie. Inmiddels is het ziekenhuis onder toezicht geplaatst. De Raad van Toezicht wil nu van Postmus af. In Noorwegen is een ets van Rembrandt verdwenen, die op de post was gedaan. Een kunstgalerie had de ets gekocht van een Brits veilinghuis. Om geld te besparen op de verzendkosten had de galerie het per gewone post laten verzenden. Toen een medewerker de ets wilde ophalen, bleek die verdwenen. Rembrandt maakte de ets rond 1658. Inmiddels is die ongeveer 6000 euro waard. Volgens de galeriehouder wil het Noorse postbedrijf zo'n 130 euro schadevergoeding betalen. FC Barcelona heeft het eerste duel om de Spaanse Supercup gewonnen van Real Madrid. Barcelona domineerde voor de rust, maar kreeg nauwelijks kansen, waarna Real na de pauze onverwacht op voorsprong kwam. Uiteindelijk werd het 3-2 voor Barça. De return is woensdag.